Dan vissen ze met kleine elektrische schokjes. Maar een Franse milieuorganisatie stak daar een stokje voor. En nu moeten ze weer met oude methoden vissen die vervuilender zijn. Met de puls daar was het 15 ton geweest. Dat is 50% CO2-reductie. Maar ook 50% brandstofreductie. U moet meer betalen. Dit is, eh, dit is echt eh, zonde gaat gewoon tegen alle logica in. Het kabinet trekt een half miljard voor de verduurzaming uit. Zo krijgen de vissers toch wat lucht. Bij een botsing bij Haakswold in Drenthe zijn aan het eind van de middag zes mensen ernstig gewond geraakt, onder wie vijf kinderen. Twee voertuigen knalden frontaal op elkaar. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. Volgens de politie waren er zeven ambulances en twee traumahelikopters om te helpen. Na de eerste etappe van de Tour de France rijdt de Belg Yves Lampaard in de gele trui. Hij was de snelste van de tijdrit in Kopenhagen. Tweede werd zijn landgenoot Wout van Aert. En beste Nederlander was Mathieu van der Poel op 13 seconden van Lampaard. Een jaar lang betalen we allemaal al 15 cent meer voor kleine plastic flesjes frisdrank. Uit een steekproef van de branche blijkt dat zo'n 80% van alle verkochte statiegeldflessen wordt ingeleverd. Maar op straat blijkt dat niet iedereen precies weet hoe het werkt met die flesjes en hoeveel statiegeld erop zit. Nee, geen idee. 25 cent of zoiets? Gewoon weggooien in de prullenbak. Eh, meestal gooi ik ze gewoon weg in de prullenbak, maar heel soms op straat, maar meestal niet. Gewoon in de prullenbak kabinet hoopt dat 90% van die plastic flesjes niet in het zwerfafval zou belanden. Er is dus nog werk aan de winkel, maar gelukkig snappen sommigen het principe wel. Dan krijg ik statiegeld. <laughs> dus dan breng ik hem weer terug. En dan nog het weer ten slot. Eh, helder en droog. Morgen ook droog, vooral in de ochtend zonnig. En een graad op 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file met veel vertraging in onze regio. Op de A6 wordt langzaam gereden vanuit Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad 5 kilometer file na een ongeluk.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 Kijk ons na, nou. we zijn weer terug bij jou. We lijken wel weer tien jaar. Nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons nou, we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander.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 En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zestien zijn, ik kom eraan, dus hou Yeah. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Yo man. Yo. Open up man.